Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een explosie in een woning in Zaandam is de afgelopen avond brand en veel schade ontstaan. Volgens het Noord-Hollands Dagblad is er iemand zwaar gewond geraakt. Ook zou er nog worden gezocht naar meer slachtoffers. Wat er precies is gebeurd in Zaandam is nog niet duidelijk. Omwonenden zeggen dat ze zeven explosies kort na elkaar hebben gehoord. Maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. Hulporganisatie De Rode Halve Maan zegt extreem bezorgd te zijn over de hulpverlening in de Gazastrook. Nu de telefoon- en internetverbindingen opnieuw zijn uitgevallen. Er is geen contact meer met de hulpverleners in het gebied. En ambulances weten niet waar ze naartoe moeten om gewonden te behandelen. Ook de VN is bezorgd. Een hoge functionaris schrijft op X... Steeds als we denken dat het niet nog apocalyptischer kan worden in Gaza, wordt het dat toch. De rechter heeft een bewoner van een psychiatrische kliniek in Zuid-Laren... veroordeeld voor een fatale mishandeling. De man van 33 trapte vorig jaar een 48-jarige medebewoner van zijn stoel... die zijn nek brak en overleed. Eerder op de dag was de man, die schizofreen was, ook al gewelddadig geweest. Volgens deskundigen kreeg hij in de Drentse kliniek mogelijk niet de juiste medicatie. De rechter veroordeelde hem tot anderhalf jaar cel en tbs met dwangverpleging, zoals het OM ook had geëist. Hij heeft de celstraf al in voorarrest uitgezeten en gaat nu dus naar een tbs-kliniek. De Nederlandse handbalsters zijn op het WK groepswinnaar geworden... dankzij een overwinning op Tsjechië. De eindstand was 33-20. Oranje heeft daarmee de maximale score van 6 punten uit drie wedstrijden. Als groepswinnaar nemen de handbalsters vier punten mee naar de hoofdronde van het WK. Daarin speelt Oranje tegen Brazilië, Oekraïne en Spanje. Het weer. Op veel plekken in het land valt regen of natte sneeuw. In het noordoosten kan de sneeuw ook blijven liggen, 1 tot 3 centimeter dik.